Vijf uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Justitie in Rusland zegt dat de Brits-Amerikaanse Kremlin-criticus Bill Browder... achter de moord zit op advocaat Sergei Magnitsky in 2009. Uit onderzoek zou blijken dat Browder een internationale bende leidt... die opdracht heeft gegeven om vier advocaten te vergiftigen... onder wie Magnitsky, met wie hij fraude- en corruptiezaken in Rusland aan het licht bracht. Magnitsky overleed in een cel in Moskou, vermoedelijk nadat hij was gemarteld. GroenLinks-leider Klaver vindt dat premier Rutte het geweld van pro-Zwarte Piet-demonstranten explicieter moet veroordelen. Als er twee vechten hebben twee schuld, zegt Klaver. Maar in dit geval heeft afgelopen weekend één groep geweld gebruikt en dat moet je benoemen. Rutte reageerde eerder vandaag ontstemd op het geweld rond de Sinterklaas-intochten van afgelopen weekend. Hij richtte zich daarbij op zowel voor- als tegenstanders van Zwarte Piet. Minister van Engelshoven ziet nog weinig in een verbod op websites waar concertkaartjes worden doorverkocht. De SP, eh, en veel Nederlandse artiesten en bands willen dat... omdat er vaak woekerprijzen worden gevraagd... die de fans vaak niet kunnen of willen betalen. De minister zegt dat een verbod op doorverkoopsites nauwelijks te handhaven is. Ze hoopt dat er in Europees verband iets te regelen is. Bij een harde brexit krijgt de Nederlandse regering ruime bevoegdheden om noodmaatregelen te nemen. Dat zegt minister Blok, die stelt dat de brexit ingrijpende consequenties kan hebben. Om chaos te voorkomen wanneer er geen afspraken zijn gemaakt tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, heeft hij een noodwet naar de Kamer gestuurd waarmee snel praktische zaken geregeld kunnen worden, zoals reizen naar Groot-Brittannië en de geldigheid van Britse documenten. Het weer overwegend bewolkt met een stevige oostenwind en kans op een soms winterse bui. Minima vannacht iets boven nul en morgen vrijwel droog bij een gat of vier, en nog steeds een flinke oostenwind. Later vooral in het oosten en noordoosten neerslag met kans op natte sneeuw. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het ging best aardig op de wegen in Noord-Holland, maar nu is de N200 dicht door een ongeluk van Amsterdam naar Halfweg. Tussen de A10 en Halfweg is de rijbaan helemaal afgesloten. Voor de rest een aantal files die wat eh, vertraging geven. De A5 Hoofddorp Amsterdam, 5 minuutjes voor de ik met de A10. De A6 Muiden-Lelystad tussen knooppunt Almere en Lelystad, 10 minuten. De A9 Amstelveen-Alkmaar, 5 minuten extra bij knooppunt Kooimeer. De A10 West tussen Geuzenveld en Amsterdam Buitenveldert, 10 minuutjes extra. De N246 Beverwijk West-Grafdijk voor de N244 een kwartier erbovenop. Op de N247 Amsterdam naar Hoorn tussen de A10 en Broek in Waterland een kleine 10 minuten vertraging. En de 305 Almere Dronten langzaam rijden tussen de afrit Nijkerkernauw en Nijkerk.